9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse premier May heeft haar conservatieve partij beloofd... dat ze opstapt naar de volgende stemming over de brexit. Die is begin juni. De deal van May met de Europese Unie over een vertrek van de Britten... werd al drie keer met een grote meerderheid weggestemd. de opvolger van May zal waarschijnlijk voor 31 oktober worden gekozen. Dan moet de brexit een feit zijn. De Belgische autoriteiten zijn op zoek naar de bron van een legionella-besmetting. In de buurt van Gent zijn twee mensen aan de bacterie overleden. 18 mensen zijn besmet, bij één patiënt is de toestand nog kritiek. En de vrees is dat er nog meer besmettingen bijkomen. In het havengebied van Gent wordt nu de koelwaterinstallatie van 19 bedrijven onderzocht op legionella. Daarna worden ze gelijk gedesinfecteerd. De huldiging van landskampioen Ajax is feestelijk verlopen, zegt de politie. Er zijn tot nu toe 26 mensen opgepakt. De meeste voor lichte vergrijpen, zoals belediging. En voor het eerst in jaren waren de festiviteiten op het Museumplein... en niet naast de Johan Cruijff Arena. Er kwamen ongeveer 100.000 mensen op af. De Ajax-spelers droegen de 34e landstitel op aan speler Abdelhak Nouri... die twee jaar geleden hersenletsel opliep. en speelde altijd met nummer 34. En burgemeester Halsema die werd bekogeld met blikjes bier tijdens de huldiging. Verdediger De Licht die ving een van de blikjes op voordat hij Halsema kon raken. En ook de Ajax-vrouwen werden gehuldigd. Zij wonnen afgelopen seizoen de beker. En Oranje onder 17 staat in de finale van het EK. De titelverdediger won met 1-0 van Spanje. In de finale wordt Frankrijk of Italië de tegenstander. Die ploegen spelen vanavond nog tegen elkaar... en de finale is zondag om half zes. Het weer nog, vanavond en vannacht veel bewolking. Af en toe valt er eh, wat regen, het koelt af tot een graad of 9. Morgen eerst bewolkt, soms regen. Later breekt in het oosten de zon af en toe door. Het wordt 13 tot 18 graden. En het weekend op veel plaatsen boven de 20 graden... maar wel met kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.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 Maar eh, het is toch echt geen metal. Het is stevige rock wat ze combineren met funk. Twice the Same. We kennen ze uit het uh, circuit van de Act Daar wordt jaren geleden, ik denk wel zeker een jaar of vijf, zes terug... hebben ze meegedaan aan dat toernooi, zou ik bijna <laughs> willen zeggen. Maar aan deze muziekcompetitie. Hebben helaas die voorrondes niet overleefd. Tenminste, de voorrondes niet overleefd. en uiteindelijk zijn ze dan ook niet in de finale gekomen dacht ik. Wilde vanaf zijn, maar eh, ze hebben tot twee keer toe zelfs eh, meegedaan. Eén eh, keer ergens in, nou wat zal het zijn, 2011. En later nog een keer, in, geloof ik in 2015, 16 of 17 daar wil ik vanaf zijn. Maar goed, ze hebben het dus twee keer meegedaan. En dit is het nummer van het tweede album. Ze, dat is een vooruitgeschoven nummer. Out of Line hoor je. Goed, zaterdag, aanstaande zaterdag is het tijd voor de eh, kaaspop. En Arjon is ehm, vorig jaar volgens mij een van de mensen geweest die daar gespeeld heeft. Eh, de Mensen van de Piers Songwriters Guild die, eh, zijn daar ook eh, bij betrokken. En uh, Aion is er één van. En Roy de Smet, dat is de ander. En ik zal, als ik dat zeg, dan heb ik nog niet eens voor Jaap Koper... nog het werk van Roy de Smet klaarstaan. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg onhandig, zeg ik er maar bij. Maar die zal ik er meteen even meteen achteraan zetten. Ehm, we beginnen natuurlijk met het nummer Nothing at All... wat Aion heeft achtergelaten voordat ze nog naar Sri Lanka is gegaan. En daarachter hoor je dus Roy de Smet. It. Tell me what's behind your big green eyes looking at my face, saying nothing. It won't tell me what's behind. The words you said are telling me nothing at all. know. Should I tell you anything, everything, or just nothing at all? Nothing at all. And tell me what's behind those big green silence is me down again. was eh, Nothing at All van Ayon En eh, terug naar Joshua en Arjan. Want die eh, zitten daar klaar voor nog twee nummers. En dan is er natuurlijk weer... Gaan we nog iets horen van het eerste album... Call Me Lucky Fat or Skinny. Of gaan we ook nog, en ook nog iets horen van het tweede album Exilio. Het woord is aan Jozef. Hou ons langer niet in spanning. Wat, ga, ga je wat gaan jullie spelen? Eh, het volgende nummer komt van het nieuwe album. Het ah. heet uh, Story Dust. Ah, Oké. Connect dime. I paid out of place and lost amidst the void. is ook een album, eh, Exilio, wat eh, heel erg eh, van die verstilde stukken soms ook in zich heeft. Dus wat dat gaat, is dat heel erg leuk. dit is ook heel bijzonder als de mensen dat op de livestream volgen. Want er wordt zowaar van gitaar gewisseld. Eh, waar Joshua net op eh, de akoestische gitaar eh, heeft gespeeld, gaat Arjan dat nu doen. En Arjan heeft het instrument wat hij net heeft bespeeld weer overgedragen aan, aan Joshua. Dus ja, dat, dat, dat gaat wel, wel iets bijzonders opleveren. Dat gaat nog een, nog een nummer opleveren. Het laatste nummer van vanavond van Canvas Blanco. En dat is, Joshua... Gomez Boy. All right. lost his joy with the toy still in his hand. Boy needs a father, boy needs a friend, needs a father, needs a friend. Together the sky on a rocket, collecting dreams in a pocket, hunting down fears in the darkest forest. In the dark Get friend, double face, got lost. I left no trace in the darkest forest. No story, no life. Volgens mij was deze Gomers Boy weer afkomstig van dat eh, mooie album... wat jullie in 2015 hebben uitgebracht. Kijk, ja, duimpje gaat omhoog. Ja, ik eh, pak even de lijst. Ik, word wel, ik ga wel eventjes kijken op het lijstje van wat ze hebben uitgebracht, eh, de jongens. Maar goed, eh, het, het, het was weer aangenaam dat jullie even geweest zijn. Dit ter ondersteuning natuurlijk van het album Exilio, wat dit jaar is uitgebracht. En daar hebben we dus ook wat nummers van gehoord. Dank! En dat waren ze, de mannen van Canvas Blanco. Nu, weer tijd voor eigenlijk een beetje stevige, nou stevig werk. Het is indie pop. Dit keer uit Heemskerk. Dat ligt iets onder Castricum. Want eh, we hadden net eh, Twice the Same. Dit zijn de mensen van The Lost Noise. En het nummer wat je hoort, dat heet eh, Feels Like.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 was eh, voor sommige mensen wel heel erg moeilijk eh, geweest... die dicht bij het vuurtje hebben gezeten om een geheim eh, te bewaren. Eh, maar dat is niet de strekking zoals uh, Lizzie V dat heeft bedoeld met Little Big Secret. Nee, dat gaat over serieuze geheimen die op een gegeven moment aan de oppervlakte komen. En dat dat heel erg vervelend kan zijn. Daar gaat het nummer eigenlijk over. Roy de Smet hoorden we daarvoor met Golden Honey Mirrors. En daarvoor hoorden we nog een aantal nummers. Want ik heb er even een paar achter elkaar gezet om tijd te proberen te winnen. Nu is het de beurt aan Panda naar een Bent uit Haarlem. poverty. Take that burden of your soul. Eh, dat je dan op een gegeven moment als je eh, op een goed eh, blaadje staat... dat je dan nog wel eens wat dingen krijgt. Dit is het van het album Inertia van Michel Eber There's a storm coming up. Nou, dat hebben we wel geweten de afgelopen week... met de aankondiging van een een of andere wedstrijd... die volgend jaar moet plaatsvinden in mei. Hè? Dus uh, treffende kan het niet. Run heeft denk ik ook nog wel een klein uh, zoiets mee, mee te maken. Ja, zo kan je alles wel, wel betrekken op, op een paar van die dure dinky toys die straks over de baan moeten heen eh, <laughs> rammen, denk ik.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 And I'm not living in the past, and it makes me who I am. I wanna show you where I'm coming from understand knows I've had a few, but they have all faded away. And scars and bruises from all the stupid things I do, I've learned so much along the way. I'm not living in the past, it makes me who I am. I wanna show you where I'm coming from, so you will understand that. gaat hij zijn EP presenteren. Ho, ho, ho, ho! Dat is even niet de bedoeling, eh, want eh, dat, eh, dat, dat gaat even een beetje te snel. Ja, dan heb ik hem eventjes zo snel op, op doorspelen staan dat het niet de bedoeling is. Heren, ik dank jullie wel voor, voor de komst hier naar de, naar de, naar de studio. Hey, ja. En ik vond... was leuk, bedankt weer. <laughs> en, ja, bedankt jou. Ik neem aan dat er nog wel wat in de, de pijplijn zit nog. Voor optredens. Zeker. Ja? Eh, qua optredens eh, is, is het eh, nu even rustig. We zijn vooral voor het najaar druk bezig. Wat, wat uitgebreidere tour op te zetten. Ja. En er zat al een mooie show in oktober in Bavoorhuis in, uh, in Zeist, uh, Austerlitz. En ehm, ja, we zijn ook blijven singles releasen. Ja, jongens, ik eh, dank jullie hartelijk.